Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In de komende jaren zorgers halveren. Dat concluderen het Sociaal en Cultureel Planbureau... en het Planbureau voor de Leefomgeving in een gezamenlijk onderzoek. De meeste vrijwilligers die nu een ziek familielid helpen... of iemand in hun omgeving met een beperking... zijn tussen de 50 en 75 jaar oud. Door de vergrijzing zal hun aantal in de komende jaren fors afnemen... Nu zijn er nog 15 potentiële mantelzorgers op elke 85-plusser maar in 2040 zijn dat er nog maar zes. De onderzoekers vrezen dat de druk voor de mantelzorgers alleen nog maar verder zal toenemen... waar ze nu al vaak zwaar worden belast door zorgtaken. Vooral in regio's die sterk vergrijzen, zoals Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen... kan dit tot problemen leiden. De Russische ex-dubbelspion Skripal en zijn dochter zijn begin deze maand waarschijnlijk al in hun huis in Salisbury vergiftigd met zenuwgas. Volgens de Britse politie is vooral bij de voordeur van hun huis veel van het gif gevonden. Ook in de pizzeria die ze later bezochten is gif aangetroffen, maar lang niet zoveel als bij hun huis. Skripal en zijn dochter werden op 4 maart bewusteloos gevonden op een bank in een park. Ze liggen allebei nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Britten gaan ervan uit dat Rusland achter de aanslag zit. De drie presentatoren van het tv-programma Voetbal Insight stappen over van RTL naar Veronica. Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp tekenen voor vier jaar bij Talpa TV van John de Mol. Ingewijden bevestigen een bericht daarover in het AD. Voetbal Insight zal bij Veronica waarschijnlijk verder gaan onder een andere naam. Het programma wordt nu uitgezonden op RTL 7 en trekt daar tussen de 700.000 en 800.000 kijkers. In 2011 kreeg het programma de Gouden Televisiering.